Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. GroenLinks en de Partij van de Arbeid dreigen hun steun voor het pensioenakkoord in te trekken. Ze willen dat minister Koolmees van Sociale Zaken ingrijpt... voordat er pensioenen gekort moeten worden. Sinds afgelopen zomer, toen er ook het akkoord over het nieuwe pensioenstelsel werd gesloten... nemen de financiële problemen voor pensioenfondsen toe. Die dreigen daarom volgend jaar de pensioenen te verlagen. GroenLinks en Partij van de Arbeid vinden dat niet logisch... omdat dat gebeurt op basis van de oude regels... terwijl er juist een nieuw pensioenakkoord is. Ze eisen daarom dat de minister de regels aanpast. Een oud-medewerker van de Belastingdienst die intern misstanden aankaarten... zegt dat hij jarenlang is genegeerd. Hij heeft nu een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven... die is ingezien door RTL Nieuws en Trouw. Daarin schrijft hij dat de fiscus van zeker 40.000 mensen geld terug wilde hebben... hoewel die nog recht hadden op uitstel... omdat een bezwaar bijvoorbeeld nog niet behandeld was. In Bolivia heeft de oppositieleider Janine Agnes zichzelf uitgeroepen tot interim-president. Na het aftreden van president Morales zondag was er machtsvacuum ontstaan... omdat tegelijkertijd ook de vicepresident en de voorzitters van de Senaat... en het Lagerhuis aftraden. De 52-jarige Agnes kwam nu als eerste in aanmerking voor het waarnemend presidentschap. Toch is haar benoeming nog niet goedgekeurd door het parlement... omdat leden van Morales' partij de zitting boycotten. Morales won vorige maand de verkiezingen... maar werd van alle kanten beschuldigd van fraude. Hij is nu in Mexico, waar hij politiek asiel heeft gekregen. Tesla gaat zijn eerste grote Europese fabriek in de buurt van Berlijn vestigen. Dat betekent dat Nederland, waar Tesla al een afbouwfabriek heeft in Tilburg, achter het net vist. Tesla-topman Elon Musk had eerder al laten doorschemeren dat Duitsland een kanshebber was voor een megafabriek die waarschijnlijk 10.000 arbeidsplaatsen oplevert. Het weer, de buien houden aan.